Vijf uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Google heeft Huawei beperkingen opgelegd voor het gebruik van besturingssysteem Android. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens een Amerikaanse tech-website zou de Android-licentie helemaal zijn ingetrokken. Mogelijk kunnen nieuwe telefoons van Huawei hierdoor geen gebruik meer maken van apps als Gmail en YouTube. Google zegt de samenwerking te hebben opgeschort als gevolg van nieuwe Amerikaanse overheidsregels... Daarin staat dat bedrijven geen telecomapparatuur mogen gebruiken... van bedrijven die een veiligheidsrisico vormen. Bij een schietpartij in een café in Brazilië zijn elf mensen gedood. Volgens Braziliaanse media zijn de slachtoffers zes vrouwen en vijf mannen. Gewapende mannen vielen een café binnen... en schoten vrijwel alle slachtoffers door het hoofd. Het café ligt in een buitenwijk van de stad Belém in het noorden van Brazilië... De regio staat bekend om de handel in drugs... en is een van de gewelddadigste buurten van de stad. Italië heeft tegen de zin van een minister van Binnenlandse Zaken Salvini... tientallen bootvluchtelingen aan land gelaten. De vluchtelingen zijn overgenomen van het schip van hulporganisatie Sea-Watch. Die redden eerder deze week 68 mensen uit zee voor de kust van Libië. De Italiaanse regering zei gisteren nog dat Sea-Watch niet welkom is... in de Italiaanse territoriale wateren maar Sea-Watch zette toch koers naar Lampedusa. Het schip van Sea-Watch is door Italië in beslag genomen. Duncan Lawrence heeft een dubbele platina-plaat gekregen voor zijn nummer Arcade. Met dat nummer won hij gisteren het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. De zanger kreeg het nieuws vanavond te horen... tijdens een speciale Songfestival-uitzending van Pauw op NPO 1. Het weer. De buien lossen geleidelijk op en er ontstaat nevel of mist.